Nieuws van 12 uur. Katrien Straatman met een trap tegen haar hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Omroep Friesland had de groep niet betaald voor de reis van Dron naar Leeuwarden... en werden ze boos toen ze gecontroleerd werden. Op het station van Leeuwarden zijn de conducteurs geschopt en geslagen. Volgens de politie gaat het om vier of vijf jongens. Ze zijn nog spoorloos. In Cambodja is een bekend politiek activist op klaarlichte dag vermoord. Kem Lee werd in een winkel met drie kogels doodgeschoten. De politie heeft een man opgepakt die een bekentenis heeft afgelegd. Lee uitte geregeld felle kritiek op de regering van premier Hun Sen, maar ook op de oppositie. Bij een grote bosbrand ten noorden van Los Angeles in Californië zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd. De brandweer van Los Angeles probeert met ongeveer 200 mensen het vuur onder controle te krijgen. Eén brandweerman is licht gewond geraakt. Volgens de brandweer wordt er een hardere wind verwacht die het vuur nog sneller kan verspreiden. De parlementsverkiezingen in Australië zijn gewonnen door de conservatieve coalitie van premier Turnbull. De drie conservatieve partijen behaalden de meeste stemmen, maar het is nog onduidelijk of ze een absolute meerderheid hebben behaald. Voor een meerderheidsregering is daarom mogelijk een vierde partij nodig. Premier Turnbull heeft de overwinning al opgeëist. Als de Fransen vanavond het EK voetbal winnen... krijgen ze geen triomftocht over de Champs-Élysées. Volgens de Parijse politie moet de boulevard gereed worden gemaakt... voor de parade op 14 juli, de nationale feestdag van Frankrijk. In 1998 werd Frankrijk in eigen land wereldkampioen. Toen was er wel een huldiging op de Champs-Élysées. Vanwege de finale tussen Frankrijk en Portugal... zijn vandaag in Parijs duizenden agenten op de been. Het weer. Het wordt zomers met veel zon en temperaturen tussen de 24 en 28 graden. Aan het eind van de middag en vanavond kan er vooral in het noordoosten wat onweer ontstaan.